En je foto van hang maar weer. Waar moet ik nu naar? En je gaat gewoon terug naar val. Waar moet ik nu naartoe? Stel geen vragen meer.